Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister onderzoekt of de verplichte ouderenkeuring voor het rijbewijs kan vervallen. Er is al een voorstel om de leeftijd waarboven mensen medisch moeten worden gekeurd te verhogen van 70 naar 75 jaar. Schultz bekijkt nu of dat systeem kan worden vervangen door een rijtest. Een derde van de malaria-medicijnen die wereldwijd in omloop zijn is van slechte kwaliteit of namaak. Dat zegt een Amerikaans onderzoeksinstituut. Een groot deel van de onderzochte medicijnen bevatten een te laag gehalte aan werkzame stoffen. Mensen die die middelen gebruiken lopen het risico dat de medicijnen na een tijdje niet meer aanslaan. Jaarlijks sterven wereldwijd ongeveer een miljoen mensen aan malaria. Vanaf Cape Canaveral in Florida is het Dragon ruimteveer gelanceerd. Het is de eerste vlucht van een commercieel bedrijf naar het internationale ruimtestation ISS. Amerika wil met het inhuren van commerciële bedrijven de kosten van de ruimtevaart terugdringen. Aan boord van de Dragon zijn onder meer voedsel, water, laptops en spullen voor experimenten. Het is de bedoeling dat het ruimteveer zaterdag aankoppelt. De lancering van de Dragon werd afgelopen zaterdag nog uitgesteld. De Nijmeegse oud-schouwburg-directeur Kriele is veroordeeld tot drie maanden cel voor corruptie. Hij vroeg de cateraar van de Schouwburg in ruil voor contractverlenging om ruim 10.000 euro. De cateraar betaalde niet, waarop een ander bedrijf contact kreeg. Kriele stapte drie jaar geleden al op als Schouwburg-directeur vanwege gesjoemel met zijn cv. De NS heeft tientallen valse claims voor schadevergoeding binnengekregen na het treinongeluk vorige maand in Amsterdam. Zo hebben opmerkelijk veel mensen gemeld dat ze bij het ongeluk een iPad zijn kwijtgeraakt. Een team van de NS onderzoekt alle claims. Vaak gaat het om mensen die al eerder een valse claim hebben ingediend, zegt de NS. Het weer, zon en stapelwolken, tegen de avond buien met kans op onweer en hagel, vooral in het zuidoosten. Het wordt 23 tot 28 graden. Aan de kust, door wind van zee, is vaak niet warmer dan 16 graden. Dit was het NO. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad zal het op de A20 richting Hoek van Holland.